Het strategisch belang van de Nederlandse politiek en rechtspraak is voor Rusland sterk toegenomen sinds Nederland en Australië het land aansprakelijk hebben gesteld voor het neerhalen van de MH17. Blok pleit er wel voor om in gesprek te blijven met Rusland... en om vooral op economisch gebied te blijven samenwerken. Steeds meer kinderen groeien op bij alleenstaande ouder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Begin dit jaar woonden 1 op de 6 kinderen bij de vader of de moeder. In totaal gaat het om ruim een half miljoen kinderen. De meeste eenoudergezinnen die zijn in Heerlen en Rotterdam. In Staphorst en Urk is dat aantal het laagst. De politie heeft twee jongeren opgepakt voor de steekpartij in de buurt van een café in Drachten gisteravond. Daarbij raakte iemand zwaar gewond. En de daders van vermoedelijk een jaar of 16 gingen er vandoor... maar werden een paar uur later alsnog opgepakt. Na het steekincident gingen omstanders met elkaar op de vuist. Daarbij raakte een agent gewond. Hij is in een ambulance behandeld. De gemeente Rotterdam opent vandaag een condoleansregister voor Jules Deelder. Mensen die een boodschap voor de overleden dichter willen achterlaten... kunnen dat tot en met 31 december doen... tijdens de openingstijden van het stadhuis. De nachtburgemeester van Rotterdam overleed donderdag... na een kort ziekbed op 75-jarige leeftijd. Oudjaarsdag wordt Deelder in besloten kring begraven. Het weer nog te trekken wat buien over het land. Overdag kan de zon ook af en toe doorbreken. Het blijft stevig waaien en het wordt een graad of 9. Morgen is er meer bewolking met van tijd tot tijd regen. Het blijft vrij zacht met 6 tot 10 graden. En ook met de kerstdagen blijft het vrij zacht en valt er wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu de nacht. The following message is being transmitted at the request of the Office of Civil Defense. A massive nuclear attack is currently taking place against the United States. Since the beginning, man has longed for knowledge. As our species grew, so did our hunger. In our quest to find unlimited power, we found something that would change our world forever. A darkness that would consume all. This was your year, 2015. how it is when it comes to me. I get real cheap up to a gangster beat. That's how it is when it comes to me. I get real cheap up to a gangster beat. To a gangster beat. To a gangster beat. To a gangster beat. To a gangster beat. To a gangster beat. To a gangster beat. To a gangster beat. Real cheap up to a gangster beat. Calling who's that's right, baby, let's keep it nice We're dancing to whatever you want to make us dance to. So take my hand and walk along. The evening has just begun. Promised land has opened doors and you're invited. Yes, of course. Stuur je allemaal fijne dagen.